7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Ziggo kampt met een grote storing. Op verschillende plekken in het land werkt het internet via het kabelnetwerk en vaste telefonie niet meer. Mobiel internet en mobiel bellen zouden wel werken. Vanochtend werden Ziggo-klanten in Limburg en delen van Noord-Brabant al getroffen door een storing. Ondanks een eerdere melding van de provider dat de problemen aan het begin van de middag vrijwel voorbij waren, komen er nog altijd klachten binnen. Ziggo kan niet zeggen wanneer de storing weer verholpen is. In Almere dreigt ontruiming van een woongemeenschap waar ook statushouders wonen. Huurders moeten binnen anderhalve week hun huis uit. De problemen zouden zijn ontstaan toen de initiatiefnemers zonder toestemming van de investeerder ook uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden lieten wonen op de kavel in de wijk Oosterwold. Ook zouden er huurachterstanden zijn. In totaal zouden zo'n 90 mensen op het terrein wonen. De gemeente Almere beschouwt het in eerste instantie als een conflict tussen de initiatiefnemers en de investeerder, maar zegt wel te willen voorkomen dat gezinnen met kinderen dakloos worden. Libië lijkt op weg naar een nieuwe burgeroorlog. De regering in Tripoli heeft een offensief aangekondigd tegen krijgsheer Haftar. Vandaag werd er gevochten bij het vliegveld ten zuiden van Tripoli. De VN-missie in Libië heeft gevraagd om een wapenstilstand om gewonden te kunnen helpen. Sinds donderdag zouden 23 doden zijn gevallen. PSV heeft met 3-3 gelijk gespeeld bij Vitesse... waardoor Ajax nu aan kop gaat in de eredivisie. PSV maakte in de wedstrijd maal een achterstand ongedaan. Ajax staat nu op doelsaldo bovenaan. Feyenoord heeft de derde plaats weer overgenomen van AZ. In Venlo werd met 3-0 gewonnen van VVV. Uitslagen van de andere wedstrijden... Emmen-Heerenveen 2-0 en Pek Zwolle Fortuna Sittard 5-0. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig en droog. Temperatuur loopt uiteen van 16 tot 21 graden.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 En dat maakt ze geweldig. We maken kennis met ze via de titelsong van hun recent verschenen album. Well, I was playing rock and roll in a three-piece band. We had Fender guitars. drums, they overheated, and then they went up in smoke. Up in smoke, up in smoke, yeah, the drums went up in smoke. Suddenly, the band was really on fire. Up in smoke, up in smoke, yeah, I'll never forget that. little too close uh, to the drums. They overheated and then they went up in smoke. Up in smoke, up in smoke. Yeah, the drums went up in smoke. Sudden In de tweede uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ze vond zelf een weg door gelijkgestemden met rock'n'roll nummers in bars, honky-tonks, bowlingbanen en dansgelegenheden in het Midwesten te vermaken. Waarbij ze wanhopig probeerde haar Texas twang en accent te verbergen. Toch kon haar stem niet ontsnappen aan die stoffige wegen en de muziek van AM-radio uit haar kindertijd. Ze keerde uiteindelijk terug naar de roots toen ze speelde als Patsy Klein in een theaterproductie van de musical Always Patsy Klein. De keus van Stop, Look en Listen is dan ook niet verwonderlijk. world's in a terrible fix. But if you're traveling that way too, I tell your friends what you better do. You better stop, look, and listen. Crossroads met de act van de maand. Begin 82 scoorde George Strait met If You're Thinking You Want a Stranger, There's One Coming zijn eerste top 5 hit. Met gevolgd door Full Hearted Memory, waarmee hij zijn eerste nummer 1 hit scoorde. been showing all the signs of a woman with someone else on her mind. It's not your fault, it's the nights I have left you alone. And if you're thinking you want a stranger, change. some roses and champagne on the way. Oh, I called you, asked you to put some soft music on. Cause if you're thinking you want a stranger, turns her memory on, but it's a foolhardy memory. It won't let him see that she walked out the door. He's got a foolhardy memory. He says, patient. De uit Engeland afkomstige Rob Heron en zijn vijf maten maken muziek zoals we die uit de jaren 50 en begin jaren 60 kennen. Swing, blues, rock and roll, folk enzovoort. De jaren 50 krijgen wel heel erg vat op de groep in Life is a Drag. I've been going to my girlfriend's trying high heel shoes silk dresses, but it makes me feel you don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't dress it up. Well, come on, you fellas, take off your suits, your everyday shirt and tie. I've got something you need to try before the day you die. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag if you don't visit us. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't visit us. And I'm telling you now it's worth a shot. Makes you feel more alive. I like my feminine disguise and I'm never gonna apologize. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. soldiers Mandy Barnett kroop al eens in de huid van Patsy Cline. En nu heeft ze een album met Don Gibson songs opgenomen. Uiteraard mag haar versie van I Can Stop Loving You daarbij niet ontbreken. De cover van deze week. Andrea Goodman wil er graag op wijzen dat alles waarnaar ze luistert haar muzikale ontwikkeling op de een of andere manier stuurt. Ze meldt echter dat Miranda Lambert, Loretta Lynn, Casey Musgraves, Brandy Clark, Justin Moore en Tyler Childers tot haar grootste voorbeelden horen. Met Bourbon Breakdown bewijst ze dat ze op de goede weg is. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. The Blue Shadows was een Juno Award genomineerde Canadese alt-country band die bestond tussen 1992 en 1996 en twee albums uitbracht in Canada op Sony Music. Via Deliver Me maken we kennis met ze. if we get what we think we want. latere jaren is er meer belangstelling voor de muziek van de Blue Shadows. Vooral na de heruitgave in 2010 van On the Floor of Heaven. De re-release was ook de eerste keer dat de muziek van de band ook in de Verenigde Staten werd uitgebracht. Een van de laatste wensen van Kalschel, een van de leden, voor zijn dood in 2006, was dat de On the Floor of Heaven opnieuw zou worden uitgebracht en door een breder publiek zou worden gewaardeerd.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 We blijven nog even in Canada bij Dan Davidson, die Cinderella vertolkt. moonlight, moonlight. So, baby, give me your hand. Cause this jukebox slowed night away with you. You're the perfect kind of crazy, sexy, smart as hell, and baby, I just wanna spend my lazy days with you, cause you are my Cinderella. Het komt erop neer dat Tall Grass met daarop High Heel Blues van betekenis is. Luister en luister opnieuw. De Goat Roper Rodeo Band heeft hun eerste geweldige album geproduceerd. Een opbeurende en oprechte reis over de stoffige wegen van de Americana. Getipt voor de top. Reba McIntyre is langzamerhand een oudgediende in de country. Ze timmert echter nog steeds aan de weg. Met Storm in een shot glass levert ze haar nieuwste single af. Jonkie Jennifer Nettles doet hetzelfde met I Can Do Hard Things. She's up on the bar stool drinking like a mad fool. Everybody around here knows what it does to her. A dark cloud up above her, it's all over a lover. All the signs are saying it's gonna get worse. There she goes, throwing back a storm in a shot glass. Here comes the lightning flashes, here comes the thunder. That's a storm in a shot glass. That poor bartender, he sure remembers what happened last time when she rolled in. Tell the band to step it up. No songs about breaking up, and the last thing you want to do is mention him. Oh Lord, it's a Jack Black, storm in a shot glass. Sometimes it's the vast unknown as far as I can see. And sometimes it feels like I'm touching everything, and everything is touching me. Upon the Rock is een song van Kevin Deal afkomstig van het album The Long Road Home. I was tall, be big man And look you in the eye I was told to be strong But a man, he does not cry But you're it will wane with the passing of time. But there is time. things on my own. With a black heart in my chest and a head as hard as stone. But it ain't about trying harder, it's about just letting go. For there is one who will catch you, loves you more. twee uur draaien ben ik wel toe aan een biertje op het strand. Jess Rice vergezelt me. Proost. Tot volgende week. Dag. I like a lime corona. I like the Cate And I'll drink I'll drink a dogfish head, and I can down Sam Summers, and I can down Red Stripe. I'll drink anything from high octane to low cal ultra light. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup and drink it on up as sure as the rising tide. And we will raise our mass, to raise our glass to the golden days gone by. Cause we'll be here on a beach on a sunny day, is what we call living the life. I'll sip on a land shark, I'll sip on a Korea, or a bottle of Balashi, or crack up a coca lick an Amstel. I'll throw back a mango breeze. Yeah, I'll partake in what they make from Maine down to Belize. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup and drink it on up as sure as the rising tide. time to roll and let the summer sun shine straight into your soul. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup and drink it on up as sure as the rising tide. Yeah, beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup drink it on up sure as the rising tide. Then we'll raise our mass to raise our glass to the golden days gone by.